Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na een etmaal blussen is de brand in Arnhem uit. Dat meldt de veiligheidsregio. Eerder vannacht leidde het vuur nog wat op. Er werd een NL-alert verstuurd omdat er veel rook vrij kwam. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. De brand in de Arnhemse binnenstad ontstond gisternacht. Acht tot tien winkels gingen in vlammen op, net als de woningen erboven. Niemand raakte gewond. Pas in de middag had de brandweer het vuur onder controle... maar één pand bleef door instortingsgevaar onbereikbaar. Pas vannacht kon de brandweer daar naar binnen. President Zelensky vliegt maandag naar Saoedi-Arabië... voor een ontmoeting met kroonprins Mohammed bin Salman. Later die week wordt er in dat land overlegd... tussen vertegenwoordigers van de VS en Oekraïne. Zelensky benadrukt dat hij heel graag vrede wil. Tijdens de ruzie vorige week in het Witte Huis... kreeg hij van president Trump het verwijt dat hij onvoldoende meewerkt. Trump zegt dat hij deze of volgende maand ook naar Saoedi-Arabië gaat... maar het is niet duidelijk of hij daar Zelensky zal ontmoeten. De psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder ziet geen reden om snel maatregelen te nemen... nadat een patiënt twee maanden geleden een vrouw doodde. Het 76-jarige slachtoffer werd in Den Dolder bij Utrecht op straat doodgestoken door een patiënt die verlof had. De kliniek heeft zelf onderzoek gedaan en daarin zijn geen fouten ontdekt die om directe actie vragen, zei een bestuurder van Vivor in Nieuwsuur. Hij snapt wel dat er ongerustheid is en zegt dat het risico nooit nul zal zijn. Maar ook dat klinieken zoals de zijne Nederland juist veiliger maken. Er loopt ook nog een onderzoek van de inspectie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 1 en 5 graden. Daarna, daarna opnieuw een vrij zonnige dag. Het wordt 17 tot 19 graden.